Amber Brandsen met het NOS-journaal. Maarten van der Weijden heeft met zijn zwem-Elfstedentocht... tot nu toe 4,7 miljoen euro opgehaald. Dat maakte hij vanochtend bekend in het Friese Buurdaard. Dat was de plek waar hij twee weken geleden... na 163 kilometer en 55 uur zwemmen zijn tocht moest opgeven. Het doel van Van der Weijden was om 4,5 miljoen euro op te halen... voor de financiering van 11 onderzoeken naar kanker. Net na de zwemtocht stond de teller al op 2,5 miljoen. De Verenigde Staten trekken hun steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen in. Die organisatie is betrokken bij scholen, gezondheidscentra en noodhulpprogramma's. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat het orgaan onherstelbaar verzwakt is. De VS leverde met 270 miljoen dollar jarenlang de grootste bijdrage aan het budget van de organisatie. Schooldirecteuren willen dat op 12 december op alle basisscholen het brandalarm afgaat. Op die manier voeren ze actie voor meer salaris en minder werkdruk. Het steekt hen dat na de onderwijsstakingen leraren er gemiddeld 8,5% meer loon bij kregen en zij maar 2,5%, terwijl ze meer verantwoordelijkheden hebben. De plannen om het Amsterdamse Stadionplein om te dopen tot Johan Cruijffplein zijn definitief van de baan. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten. Het stadsbestuur zoekt een nieuwe plek om Cruijff te eren. In mei stelde de gemeente de naamsverandering al uit vanwege bezwaren van omwonenden. Ze vinden dat Cruijff beter op een andere plek in de stad kan worden geëerd. Het weer vandaag op de meeste plaatsen vrij zonnig. Alleen in het oosten en noordoosten bewolking met mogelijk een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. beter installeert ook keukeninbouwapparatuur In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud.